die een vogel vindt en mee naar huis neemt. De inspectie voor de gaat de meldkamers van de ambulance dienst de komende tijd streng controleren. Er wordt onder andere gekeken of het aanwezige personeel voldoende is opgeleid. Volgens de IGZ is het onduidelijk wat de criteria zijn om een ambulance in te zetten. De inspectie reageert daarmee op de problemen die vanmorgen door Avacabo en VV naar buiten zijn gebracht. Het weer overwegend bewolkt en verspreid wat regen. Middagtemperatuur rond 19 graden. In de loop van de middag stevige buien met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Morgen veel bewolking en buien. Daarna, daarna wat meer zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A7 tussen Zaandam en Hoorn.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 De koffieshop Easy Going mag wel weer open. De eigenaar hield geen ledenlijst bij en verkocht wiet aan buitenlanders... omdat hij het weigeren van buitenlanders discriminatie vindt. Burgemeester Hoes van Maastricht besloot daarop koffieshop voor een maand te sluiten. Ook andere Maastrichtse koffieshops willen de wietpas niet invoeren. De Italiaanse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met bijna een procent gekrompen. Dat is de grootste daling in drie jaar, zegt het Italiaans Bureau voor de Statistiek. Over het hele jaar wordt een krimp verwacht van 1,3 procent. De cijfers leggen extra druk op de regering van premier Monti. Die voelt de hete adem van de financiële markten in de nek. Veel beleggers vragen zich af of Italië na Spanje het volgende land is dat geld van Europa nodig heeft. Politie heeft een tweede dode gevonden in het uitgebrande pand in het centrum van Amsterdam. Het verkoolde lichaam is geborgen. De identiteit van het slachtoffer moet nog worden vastgesteld. De recherche verwacht niet dat er meer slachtoffers zijn, maar is nog wel bezig met onderzoek. Gisteren brandde het historische pand aan de Nieuwezijds Voorburg wel helemaal af. Daarbij kwam een persoon om het leven en raakte iemand licht gewond. De maatregelen uit het partijenakkoord.